en dreigt te worden uitgeleverd aan Amerika. De Amerikanen verdenken Huawei ervan de sancties tegen Iran te hebben geschonden. China noemt het verzoek van de Amerikanen schandalig... en eist de vrijlating van Meng. Een meisje van 16 dat gisternacht een valse legitimatie toonde in een café in Utrecht... heeft de nacht in een Utrechtse cel doorgebracht. Het Twitterbericht daarover door een Utrechtse wijkagent... leidde tot heftige reacties, zowel negatief als positief. Volgens de politie was het geen buitensporige maatregel... maar toen de bekende Utrechter Henk Westbroek zich ermee bemoeide... kwamen de reacties los. Volgens de politie in Utrecht worden kinderen voor dit soort vergrijpen... meestal overgedragen aan de ouders, maar bleek dat in dit geval niet mogelijk. De veelbesproken voetbalfinale om de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores is gewonnen door River Plate. De club uit Buenos Aires versloeg stadgenoot Boca Juniors naar verlenging met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd in 2-2. De return zou aanvankelijk vorige maand worden gespeeld in Buenos Aires... maar vanwege rellen ging de wedstrijd niet door en werd die verplaatst naar Madrid. Door de zegen doet het Argentijnse River Plate de komende week mee aan het WK voor clubteams. En dat wordt gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. De politie in het Britse Gloucester gaat schoenen veilen van een veroordeelde crimineel. De 22-jarige man beschikte over 55 paar schoenen... van dure merken als Gucci, Louis Vuitton en Jimmy Choo. Samen goed omgerekend voor zo'n 22.000 euro. Met de veiling wil de politie andere jonge misdadigers een lesje leren. De schoenencollectie werd onlangs in beslag genomen. De man zelf zit al sinds april vast.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 Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind. trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. ZFM. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen